12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Scherpt het reisadvies voor Turkije aan. Het land doet dat als reactie op de arrestatie van de Duitse mensenrechtenactivist Peter Stoitner. Voor minister Gabriel van Buitenlandse Zaken is daarmee de maat vol. En hij zei op een persconferentie dat iedereen zich moet afvragen of hij echt naar Turkije wil. Verder wordt bedrijven afgeraden nog in Turkije te investeren. En Duitsland wil met de EU-landen overleggen over het bevriezen van toetredingsbijdragen. Op dit moment bedragen die enkele honderden miljoenen euro's per jaar. De rechtbank in Amsterdam heeft vijf mannen veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tussen de 12,5 en 20 jaar voor een liquidatiepoging in Diemen Noord twee jaar geleden. Het slachtoffer overleefde de aanslag die op klaarlichte dag in een boomwijk werd gepleegd. De twee schutters kregen de zwaarste straffen van 20 jaar opgelegd. Samen schoten ze minstens 34 keer met semi-automatische wapens op het slachtoffer. Hij werd daarbij meerdere keren getroffen. In de buurt van Barcelona is een man aangehouden op verdenking van poging tot moord op zakenman Bert Jonker. Tegen de man van 57 liep een internationaal opsporingsbericht. Jonker, eigenaar van een ingenieursbureau en een schaatssponsor, raakte in januari gewond aan zijn hand toen hij werd beschoten op het parkeerterrein van het Tial stadion in Heerenveen. Hij en de schutter zouden een zakelijk geschil hebben gehad. De gemeente Amsterdam heeft een topambtenaar geschorst. Die wordt verdacht van fraude met declaraties en vriendjespolitiek. Volgens de Telegraaf was de vrouw de rechterhand van burgemeester Van der Laan... op het gebied van antiradicaliseringsbeleid. Ze zou onder meer bekenden hebben ingehuurd voor werk van de gemeente. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het zuiden en oosten nog enkele buien met kans op onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen droog en geregeld zon en het wordt dan 21 tot 25 graden.